8 uur. Door met het NOS-journaal. Het personeel van tientallen ziekenhuizen staakt vandaag. Op veel plekken kunnen patiënten alleen terecht voor spoedeisende hulp. Met de staking willen vakbonden een structurele loonsverhoging van 5% afdwingen. Ziekenhuiswerkgevers zeggen dat ze daarvoor geld nodig hebben van het kabinet... maar minister Bruins wil dat niet geven. De transportsector in Nederland was vorig jaar verantwoordelijk voor 12% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen... De luchtvaart nam bijna de helft van die uitstoot voor zijn rekening, blijkt uit cijfers van het CBS. Het wegverkeer stootte juist 8% minder uit en dat terwijl het aantal gereden kilometers flink is gestegen. Het is nog onduidelijk wat de identiteit is van de 25 verstekelingen... die gisteren werden ontdekt aan boord van een veerboot van Vlaardingen naar Engeland. De groep zat in een koelcel van een vrachtwagencombinatie. Toen de bemanning dat ontdekte is het schip teruggekeerd naar Vlaardingen. De verstekelingen hebben medische hulp gehad en zijn daarna meegenomen door de politie. NAVO-landen overleggen vandaag over het verdedigen van de ruimte. Veel lidstaten willen dat in het heelal hetzelfde gaat gelden als op aarde. Een aanval op één NAVO-land geldt als een aanval op alle 29 leden. Er zijn vooral zorgen over aanvallen op satellieten... waardoor bijvoorbeeld GPS-navigatie in gevaar kan komen. De Portugees José Mourinho wordt de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur. De Engelse club ontsloeg gisteren Mauricio Pochettino... vanwege teleurstellende resultaten in de competitie. De Champions League-finalist van vorig seizoen staat 14e in de Premier League. De Argentijn Pochettino zat ruim 200 duels op de bank als trainer van Tottenham, een clubrecord. Het weer, op veel plaatsen vriest het licht, ook kan het mistig zijn en zijn soms de wegen glad... De ochtend begint bewolkt. Vooral in het noorden is het waarschijnlijk nog lang mistig. Op andere plaatsen breekt later vandaag de zon door.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 Tussen knop het Eemnes en naar de vesting staat 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is nu een half uur. Op de A7 van Horen naar Zaandam tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 5 kilometer en 10 minuten vertraging.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 I dig, dig, dig, digging it out. I'm digging. Goedemorgen Zandvoort. Woensdag 20 november. De dag van de grootste staking in de zorg. 163 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands. En ik ben tot 10 uur bij je.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 I don't know who you think you are, but before the night is through... going to do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room. Heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. that thing shadows there, filled up with doubt. sky Wonder hier bij ZFM. En daarvoor hoor je Bad Things uit de soundtrack van True Blood. Het is koud in Zandvoort. Min 1 op de officiële ZFM thermometer. Dus blijf binnen. Blijf gewoon lekker bij ons. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah.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 Come show me. Come on, dance jump on it if you've succeeded and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. just watch. Mark Ronson en Bruno Mars hier bij ZFM. Ja, en als je dit muziekje hoort, dan denk je aan Robbie Williams. Maar ik verras je. Als je de weg op moet, doe rustig aan. Het, is, eh, het kan glad zijn, de wegen zijn nat. Het heeft gevroren vannacht, dus uh, code geel heel Nederland, door heel Noord-Holland, zoals gezegd. En eh, ja, dit is echt niet die plaat die je denkt. Luister maar, voor iedereen die nog lekker in bed ligt. When we met, What you had in store was there for only me. Surely you know you took me by surprise. When I turned and looked, I saw that message in your eyes. There you were, out there on the floor. The way you move, girl, only made me want you more. I did not know you had been hypnotized to the movement of your body dancing in my eyes. I knew I had to hold you and make you mine. Don't want to control you, just have a good time in ecstasy. When you lay down next to me, oh no no, ecstasy, yeah. When you lay down next to me. I find it hard for me to concentrate. If I don't make my move, then it might be too late. I've got to make sure you don't get away. After all you have done, girl, to make me wanna stay. All my life I've been searching for a star. Now my searching's over, and here we are, living in ecstasy yeah. When you lay down next to me, yeah, we're in ecstasy. When you lay down next to me. make you mine. Don't want to control you, just have a good time living in ecstasy. Well, when you lay down next to me, ooh, ecstasy. When you lay here with me, uh-huh, yeah, ecstasy. When you are here with me. Yeah, oh, it's ecstasy. Lord knows when next to me. Yeah. Ja, en dat was dus niet Robbie Williams, maar Barry White, 1977. En we blijven rustig aan doen. Baker hier bij ZFM. Vijf half negen. En eh, ja, ook vandaag heb ik ze. Vier kaarten voor de Christmas Fair op Landgoed Bekenstein. Vier kaarten. En daar moet je wel wat voor doen. Daarvoor moet je ze hier komen ophalen. Dus loop naar de Tolweg. Fiets naar de Tolweg. Rij naar de Tolweg. 10A, het grote bord van ZFM staat boven de deur. De deur is open. En dan krijg jij vier kaarten als je hier als eerste bent voor 10 uur. came to the world on a cold winter's day. Sneezed three times, it must have been hay. My father was livid, he wanted a son. I took a look round and said to the nun, From here on it gets rough. At first I found I had little to do. They allowed me to grow a room with a view. But after a while, they hit on a plan it's time to start learning. The trouble began. From here on, it got rough. At 15, I had a dream which I found very clever. I wanted to act. Mama said, no, never. My father said, out. I was already gone and followed the call. The show must go on. From here on, it got rough. glance was spotted. Producers were proud and gave me those parts where you stand in the crowd. When the star became ill, I stepped in like a shot. And someone from film signed me up on the spot. From here on, it got rough played all the good parts and sometimes the bad. And sometimes a fig leaf was all that I had. And then Hollywood said it would certainly die if I didn't come soon. So I went, aye, aye, aye. From here on it got rough. But now I was famous, I'd made it at last. Came happily back to the scene of my past. I received a big prize, had my name in Who's Who. But after flop, that name was taboo. From here on it got rough. At first I was hurt, I thought it was wrong. Then somebody heard me singing a song. I told him I couldn't, but he said, yes you can. So that's how this latest torment began. A change was overdue. From here it's rough on you. Hildegard Knef hier bij ZFM. Die Deutsche Gästehamen Sie erkannt. Hildegard Knef was dat. Ja. Gaan we door met Toto. Hier bij ZFM waar het half negen is. It's not your situation.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 De jeugd van tegenwoordig met een Spaanse les. we eh, blijven een beetje in de Spaanse sferen. We gaan even over de oceaan. We gaan naar Cuba. En ik heb een speciale Spaanse versie voor je. En die hoor je corazón o en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. La primera que quiero como la vara mi que spend my life En daarvoor hoor je Christina, <laughs> Camila Cabello met Havana. En dat was een speciale Cubaanse Spaanse uitvoering. Roy van Buring is binnen met een druppel aan zijn neus, want het is heel koud buiten. Het is echt... Eh, nou, als ik op de thermometer kijk hier, de officiële ZFM-thermometer, min 1. Dus pas op als je de weg op gaat. Het kan glad zijn. En uh, we gaan even door lekker met de Brooklyn Funk Essentials. The creator has a master plan. No. ever feel nog een beetje gospel hier op de woensdagochtend bij ZFM. Kwart voor negen. Met de Brooklyn Funk Essentials. En je hoort er al op de achtergrond. Davina Michel. We gaan we mee door.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 En die kaarten liggen hier nog steeds, hè? haal ze op. Zorg dat je voor tien uur hier op de Tolweg bent. En dan krijg je mij vier kaarten voor de Christmas Fair in Bekenstein. Ja, Roy begint te lachen, maar ze liggen hier echt, Roy. Komt goed, hè? Komt goed. En dit is Simply Red, de allernieuwste. Thinking of You. thinking of ZFM. en als je nu nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Hé, hé. gaan wij lekker even rustig door met Liana La Havas. Even rustig het uur uit tot 9 uur. En daarna kom ik weer bij je terug. We hebben nog even 1, 2, 3 plaatjes. Komt goed! Als je haar ooit een keer live kunt zien, ga daarheen. Dat is echt geweldig. 4 voor 9. Ik laat je achter met eh, James Ingram. Nog even lekker rustige plaat. En dan komen we een lekkere dance classic terug naar het nieuws. En dan hoor ik je zo weer. Naar nieuws, reclame, verkeer en weer.